Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Peter R. de Vries zou eigenlijk een dag eerder worden vermoord. Dat was in ieder geval het plan. Blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit versleutelde appjes die de verdachten naar elkaar stuurden. Dankzij ook het NFI zijn die berichten ontsleuteld. En dan blijkt dat eigenlijk de moord gepland was op 5 juli. En wat ook blijkt is dat er een andere beoogde schutter is geweest... die zich de dag van de uiteindelijke moord heeft teruggetrokken... omdat er geen demper op het vuurwapen zat... en omdat hij het gewoon te gevaarlijk vond voor zichzelf. Namelijk de pakkans was te groot. De rechtszaak over over de moord op Peter de Vries was eigenlijk zo goed als klaar... maar moet nu toch over, komt doordat er nieuwe verdachten zijn opgepakt. In september gaat de zaak tegen de negen verdachten weer verder. Een medewerker van Hogeschool Saxion in Enschede... heeft ruim anderhalf jaar lang toetsen verkocht aan zijn studenten. Volgens de school gebeurde het bijna 400 keer. De 40-jarige Hengeloer werkte op het toetsbureau... en verkocht de vragen voor zo'n 15 tot 30 euro. Justitie eist 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de man. De man die Mark van Bommel bedreigde gaat vier jaar de cel in, heeft de rechter vandaag besloten. De man van 25 wilde Van Bommel, die coach is van het Belgische Antwerp, zo dwingen om hem een voetbalcontract te geven. Dat zegt deze verslaggever van VRT. De man bedreigde Van Bommel in de ondergrondse garage van zijn woning op het eilandje in Antwerpen. Hij wilde Van Bommel en zijn gezin vermoorden als hij hem geen profcontract zou geven. Tijdens het onderzoeken van de auto vond de politie een Apple ID die aan een trekker gekoppeld was. En zo wisten ze de dader te vinden. Er is ruim 16.000 euro ingezameld voor een man die al 27 jaar lang bijles geeft op de universiteit in Eindhoven. Afgelopen weekend stond er een artikel over de man in de NRC. Hij werkte in de jaren 80 en 90 als docent, maar werd volgens de Unie in 1995 ontslagen. Daar was hij het niet mee eens en dus bleef hij studenten helpen met moeilijke vakken. Aan een tafel, onder een trap, in een flat op de campus. Maar salaris kreeg hij niet meer en dus leefde hij van zijn spaar spaargeld. Toen dat op was, door statieflessen in te zamelen. Een van zijn bijlesleerlingen startte, toen ze dat hoorden, een doneeractie. En daar is nu dus ruim 16.000 euro op binnen. Het weer nog steeds warm. 26 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het wel iets koeler. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Horen Noord en Purmerend Noord. De vertraging is daar iets meer dan 5 minuten.